PVV-Kamerlid Helder neemt het Van der Steur kwalijk dat hij de Kamer vorige week onjuist heeft geïnformeerd. CDA Oskam vraagt zich af of de situatie op het ministerie er niet juist slechter op is geworden na de komst van Van der Steur. Korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie stapt op. Zijn positie stond al een tijdje onder druk door problemen bij de Nationale Politie. Maar Bouwman zegt dat hij niet om die reden opstapt. Hij vindt het gewoon tijd om het stokje door te geven. Minister van de Steur noemt het vertrek van Bouwman een moedig en wijs besluit. De Nederlandse politiebond, NPB, heeft respect voor het besluit van Bouwman. Dit getuigt van grootheid, zegt de bond. Na de aardbeving in Groningen zijn tot nu toe zo'n 100 schademeldingen binnengekomen. Het gaat vooral om scheuren in muren en pleisterwerk. De beving in Helm was met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter de zwaarste van het jaar. In Emmen was gisteravond ook een beving met een kracht van 2,3. Over schade daar is nog niets bekend. Vertraging op het spoor door koperdiefstal. Tussen Amersfoort, Apeldoorn en Deventer rijden daarom veel minder treinen. Worden bussen ingezet en reizigers wordt aangeraden om te rijden via Zwolle of Arnhem. De verstoring is naar verwachting rond drie uur vanmiddag verholpen. Albert Heijn houdt ook dit jaar vast aan Zwarte Piet. Omdat hij volgens het supermarktconcern nu eenmaal onderdeel is van de Sinterklaascultuur... is besloten hem niet uit de winkels te weren. De supermarktmanagers kunnen bij de aankleding van een winkel wel rekening houden met lokale voorkeuren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen eh, dat de traditionele Zwarte Piet in Amsterdam minder nadrukkelijk aanwezig is dan in Meppel. Het weer opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon.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 Dat kan jij niet, dat wil je natuurlijk wel zeggen... maar dat vind ik zo demotiverend. Bel jij daar nou maar iemand voor die dat wel kan? Ik krijg het niet over mijn lippen. Hij heeft altijd nog het idee dat hij dingen kan. Dus ik vind het zo flauw om te zeggen. Dus ja, dus hij was aan de slag gegaan boven. Het zag er al zich heel professioneel uit. Ja, hij floot erbij, zo, weet je. En had een potlood achter zijn oor gestoken. Ja, zo'n plat potlood, weet je wel. En dan had ze de broek een beetje laten zakken aan de achterkant. Ja! Ja, dat je zo heel professioneel zo'n stuk van die bilnaad zag, inderdaad. Het schijnt hoe professioneler ze zijn, hoe meer, hoe meer bilnaad je ziet. Als je echt op het rozetje kan krijgen, dan heb je echt een vakman. Dan kijken, ja. Heb je, heb je een vakman te pakken, inderdaad, ja alleen als je het echt rechtop kan kijken, dan is het maar goed. Maar in ieder geval, dus dat zag, ja, schijnt hoor. Ik heb het ook nog nooit gehad. Je hebt bijna nooit echte vakmannen. Maar in ieder geval, maar in ieder geval, hij was boven bezig. Dat was op zich wel even rustig, want er gebeurde er beneden tenminste geen ongelukken. Ja. Maar ja, op een gegeven moment roept hij naar beneden. Nou, hij doet het weer hoor, schat, als een zonnetje. Dus ik loop met het lood in mijn schoenen, loop ik die trap op. Ik weet nog net zo'n feestelijke grijs, weet ik zo, zo te trekken. En hij zegt, nou, jij mag de startknop indrukken. ja. Dus ik druk zo die startknop in. Boom! Dat hele ding ontploft natuurlijk. Kon je op wachten. De onderbroeken hingen in mijn oren. Echt, serieus. Nou en toen is er iets geraakt. Ik denk de waterleiding of zo. Want het is helemaal gaan stromen. Dat is nooit meer opgehouden. Ik denk, nou ja, hij gaat wel iets doen met zijn duim of met een waterpomptang, weet ik veel. Maar ik zie hem zo, eh, dat ging helemaal in water vallen, ging het zo naar beneden, dat water. En ik zie hem zo als een soort omgekeerde zalm, zie ik hem zo die trap afgaan. Ja. Helemaal, helemaal naar beneden. Dat ik denk, wat gaat hij nou doen? Dan is hij de kelder ingedoken. Letterlijk en figuurlijk, want die stond inderdaad al helemaal blank... om zijn flessen wijn te redden. hij komt naar boven met twee van die flessen. Ik zeg, schat, die wijn blijft toch wel in die flessen zitten? Hij zegt, ja, maar de etiketten weken eraf. nou ja, fijn, dus hij was heel druk in de weer die wijn te rescuen. Want er ligt nogal wat, al die krankruis, weet ik veel. Nou ja, en toen ging de bel. Toen zei ik doe open zijn met die kinderen. Ik zeg, jongens, pak je kleurpotloden maar vast. ja. Want dat gaat niet helemaal goed hier. Maar die kinderen keken heel vrolijk rond. Die lopen weer naar buiten. Die komen even later terug met alle buurkinderen. Die hadden allemaal hun zwemspullen meegenomen. Die kleintjes hadden zelfs van die oranje opblaasbandjes, hadden die. Die vroegen nog heel beleefd aan mij of ik ze op wil blazen, ook nog. Ja, ik weet niet hoe dat thuis gaat bij die kinderen. We gaan zwemmen bij Kaandorp. Oh, hier zijn je zwemspullen, ja. ja. maar die bandjes moeten nog opgeblazen. Oh, dat doen ze daar wel, ja. En het stom is, ik doe het ook nog. Ik sta inderdaad zo heel, heel braaf zo... Die, die, die, bandjes op te blazen. En heel braaf zo om die armpjes te doen. Ik denk, anders verzuipen ze ook nog, ook nog. Nou ja, afijn, dus die kinderen waren op een gegeven moment heel blij van de bank af aan het plonzen. En, en tussen de tafelpoten door aan het, om een tikkertje, doen we ik het. Ja, lachte maar om. En hij zat op de tafel te proeven wat wat was. Ja. Ja. Ja. en ik weet bij god niet wat ik moet doen op zo'n moment. Ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet het morgen pas waarschijnlijk. Ik heb de verwarming een beetje hoger gedraaid, ja. Ja, ik vond het een beetje koud voor die kinderen om te zwemmen. Ja, het was een beetje een kille dag vandaag. Maar ja, ah, fijn. Dus die kinderen, maar dat water, dat, dat steeg en dat steeg. En dat moet ongeveer... Maar bij ons zitten de stopcontacten zo hoog. Ja, en dat, steeg, en dat moet ongeveer zo'n beetje hier geweest zijn, dat water. En dat was dus precies het moment waarop ik zei... jongens, het spijt me heel erg, maar ik moet nou naar Utrecht niet leuk bij ons. Het is echt niet leuk meer. Het is echt niet leuk meer. enough time alone up in my bedroom at home. Been kinda bored lately. en dat was uh, eh, Roel van Velzen met eh, Phoenix. Daarvoor Pink met Today's the Day. En... ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort de vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl Ja, en het is dus tijd voor de vrijwilligersvacature van de week. En hier is Dolly. Ja, en eh, Dolly gaat weer eh, iemand anders eh, voorstellen. want aan de telefoon hebben we Floortje ja, van Pluspunt. Mm -hmm. <laughs> en Floortje, jij komt ons wat vertellen over het vrijwilligerswerk... waar jullie mensen voor zoeken. Ja, dat klopt. klopt. Voor, uh, voor Use Your Talent, dus dat is de, het jongere gedeelte van de VIP-site, zijn wij op zoek naar jongeren die zouden willen wandelen met iemand in een rolstoel. Ja. En wat erbij belangrijk is, is dat je, ehm, nou ja, dat je dus wel een beetje kracht hebt. Want een rolstoel duwen is ehm, niet eh, voor iedereen weggelegd. Nee, dat kan best zwaar zijn, hè? Ja, dat is, best wel, eh, dat is best wel zwaar. Dus het is mooi als je bijvoorbeeld al een keer een rolstoel hebt geduwd. Dus dat je weet hoe zwaar het is en eh, dat je weet van jezelf dat je het kunt. Ja. En als je twijfelt of je het kunt, dan kunnen we een keer een afspraak maken. En dan kunnen we gaan kijken of we een keer ergens kunnen proberen of, of het kan. Ja, en er zitten geen eh, specifieke tijden aan verbonden, want er zijn verschillende mensen die eh, graag af en toe eh, een ommetje willen maken. Dus we gaan dan gewoon in overleg kijken wanneer je kunt en wanneer we die afspraak dan kunnen plannen. Nou, dat is mooi. Lijkt me heel duidelijk. Ja. Toch? Dus een eh, jonger iemand en vanaf 13 jaar neem ik aan, of nog iets ouder zelfs? Ja, vanaf 13 jaar. Maar ja. dat is dus belangrijk dat je, dat je sterk bent. Dus ja. ik geloof best wel dat de jongens of meiden vanaf een jaar of 13, 14 best wel eh, wat kracht hebben. En eh, dit zouden kunnen doen. Nou, dus een oproep voor jullie, jongeren. Ik neem aan dat jullie nu nog op school zitten, tenminste de meeste. Dus we gaan deze de oproep... <laughs> ja, ja, zo is het. We gaan de vacature ook eventjes natuurlijk op de site van Zandvoort Lunch zetten. Hè? En, dan, eh, en, en mocht u denken van nou ik heb een zoon of een neef of die zou dat hartstikke leuk vinden. Gaat u dan eventjes naar de site van VIP Zandvoort. VIP-zandvoort.nl bij de vacatures. En u ziet dan meteen Use Your Talent staan. En daar kunt u deze mooie vacature op vinden. Yes, nou, ik... En wat misschien nog goed is om erbij te zeggen... Ja? dat naast dat je kracht moet hebben om eh, de rolstoel te kunnen duwen... is het ook wel belangrijk dat je het ook wel leuk vindt... om in gesprek te gaan met oudere mensen. Mensen vinden het vaak ook wel fijn om een beetje met je te kletsen. En als je dat heel spannend vindt... dan is het denk ik niet... Eh, niet eh, het, juiste vrijwilligerswerk, maar ja, misschien kan het ook alweer een uitdaging zijn. Maar dat je weet maar nooit. Belangrijk dat je daar eh, rekening mee houdt. Ja, is goed. Ik zal het erbij vermelden, Floortje. En ik hoop dat je heel snel heel veel aanmeldingen krijgt. Want het is natuurlijk voor oudere mensen die bijna nergens meer komen. Nee, die echt een... Niet er enorm van. Die vinden het heel Precies. Juist ook met jongeren vinden ze ook heel leuk om met jongeren op pad te gaan. Ja, nou, dat eh, heel mooi. Ja. Floortje, nou, bedankt voor je ja, bedankt voor je medewerking deze week. En eh, heel veel succes. Ja, bedankt. Oké. Okay. Heel veel succes met het programma. Dankjewel. wel. Dag Floortje. Doeg, doeg. lekker hè, <laughs> de tremolo's. ja, nummer dat heet eh, Even the Bad Times Are Good. En dit zijn Orchestral Maneuvers in the Dark. Eigenlijk een van de weinige platen van hen die ik leuk vind. Forever Live and Die. Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die. Nou, nog eentje. En dan gaan we naar het eh, nieuws. En dan is het volgende plaatje wel toepasselijk. Want we vragen aan ons poesje Dolly <laughs> wat er aan de hand is allemaal. Is dit nou weer? <laughs> What's new? What's a cat? Whoa! gypsy cat. I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? cat, pussy cat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussy cat eyes. Pussy cat, pussy cat, I love you. Yes, I do. You and your pussy cat eyes. What's new, pussy cat? Whoa! love you, pussycat. Whoa, whoa, whoa, pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I and your pussy cat lips. You and your pussy cat eyes. You and your pussy cat nose. Ja, geweldig eh, liedje. Uit een geweldige film trouwens. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Eh, even eerst mijn afkondiging afmaken. Hè. Dat is allemaal allemaal. Nou, Tom, Jones, eh, Tom Jones hè, dat was met What's nieuw Pussycat. Uh, een, titelsong van een werkelijk grandioze film. Je lacht je helemaal dubbel. Eh, film van Woody Allen natuurlijk. Met onder andere Peter Sellers, Woody Allen. nou ja, wat er allemaal niet in zat. Die, als je hem nog eens een keer ergens kunt opduiken... moet je dat beslist eens bekijken. Die film is hilarisch. Geweldig. Ik had er nog nooit van gehoord. Jawel. Wat het, leuk. Nou, het is al een hele oude film hoor, de jaren 60 al. Oh ja, maar dat wil niks zeggen. Nee, nee maar het is, de, daar zitten echt een aantal mensen in. Eh, nou ja, als je al nagaat, Pieter Sellers ja. Eh, en, en Woody, Allen, Allen grote namen. Ja, ja dat, het is, nou ja. Ik heb hem nog steeds ergens op een videoband staan. En als ik hem dan nog eens afdraai, lig je weer dubbel van het lachen. Ja, mooi is dat, hè? Ja, ja. geweldig. Nou, <laughs> doe nou je nieuws maar. Ja, we gaan het nieuws brengen. Dan moet je me wel... Eh, ja, precies. <laughs> Anders moet ik zo hard schreeuwen hè, voor heel Zandvoort. Zonder microfoontje. Ja. Goed, lieve mensen. We gaan inderdaad naar het eh, tweede regionale nieuws. Dus de update. En eh, daarin ga ik u melden dat vandaag een feestdag is. Niet alleen de Nationale Voorleesdag was vandaag in de bibliotheken... en hier in Zandvoort met Johnny Kraaikamp en een lekkere lunch. Maar ook het Holland Casino Zandvoort heeft wat te vieren. Zij bestaan vandaag namelijk 39 jaar. Ja, en dat is natuurlijk een feestje waard. Het wordt niet zo groot als dat het volgend jaar gaat worden... want dan is het natuurlijk 40 jaar en dan blijken we iets te kunnen verwachten... Maar ook vandaag is het een mooi feest en u bent van harte uitgenodigd om dat heugelijke feit te vieren. En eh, u kunt dan van heerlijke hapjes genieten en er is een eh, grandioos entertainment. Om half zeven start er een live optreden van Adagio. En Adagio Music is een entertainmentformatie die bestaat uit drie personen en die zijn al meer dan uh, eh, 17 jaar samen... en hebben ze ervaring opgebouwd in hun vakgebied... Eh, iedereen komt daar aan bod. Jong, oud, ingetogen of juist uitbundig. Elk repertoire eh, gaan zij brengen vanavond. Vanaf half zeven dus het 39-jarig bestaan van Holland Casino Zandvoort. En eh, u bent dus bij deze uitgenodigd. En dan hadden we het vandaag even over de huurverlaging die vanaf vandaag ingaat. En ehm, er, een van onze dorpsgenoten, Jootje Donkers... die is eh, naar de gemeente of naar de woningbouwvereniging toe te gaan... om te vragen hoe dat nou precies zit met die randvoorwaarden... om in aanmerking te komen voor een eventuele huurverlaging. En zij heeft daar een heel mooi verslagje van gemaakt... dat ik u nu voor ga lezen... Want de huurverlaging gaat eigenlijk alleen op voor mensen die ergens net zijn komen wonen... en die meer betalen dan het huis waard is. En als je al jaren in een... Eh, als je al jaren in een huis woont en je hebt een lagere huur dan je nieuwe buurman en buurvrouw... dan krijg je niets. Eens even zien, hoe heeft ze dat geschreven? Dus woon je al jaren, dan krijg je niets. En woon je net in je huis en je betaalt meer dan de WOZ-waarde van je huis... dan kun je verlaging krijgen. De bewoners zijn zelf aangeschreven door de verenigingen. En simpel uitgelegd, de woningbouwvereniging heeft gewoon de huurprijs te hoog opgelegd voor die nieuwe bewoners. Maar denk je dat je toch te veel betaalt, ga dan achter de maximale waarde van de wettelijke, dat is dus volgens de puntentelling, van de maximale huurwaarde van je huis aan. Dit kun je doen door het zelf te meten of het aan te vragen bij dekei.nl. En gewoon bellen mag ook. En wil je exact weten wat de punten, in geld uitgedrukt, waard is... Vraag dan bij de huurcommissie een huurverlagingformulier aan. Dat kan via de site huurcommissie.nl met dubbel M en dubbel S... En wil je in aanmerking komen voor geen nieuwe huurverhoging... dat is dus voor volgend jaar, hè, per 1 juli... vraag dan aan de gemeente of zij uw inkomen door willen geven aan de KEI. Alleen dan kan je in aanmerking komen voor geen nieuwe huurverhoging. De huurtoeslag wordt per 1-1-2016 opnieuw berekend... En dit heeft een klein deel gevolgen te hebben voor degene die mindering van de woningbouw hebben gehad. Als je hier zekerheid wil hebben, kijk dan op de site van, van rijksoverheid.nl en bereken je toeslagen opnieuw. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Nou, hartelijk bedankt Jootje Donkers voor deze mooie bijdrage. Ja, we zullen het eventjes op onze Facebookpagina ook uh, zetten als dat kan. Dan eh, <clears throat> kunnen mensen het daar nog eens rustig naar. nalezen. ja. en uh, Jootje heeft deze informatie ook gezet op prikbord Zandvoort. Oké. Dus daar kunt u het ook nalezen. Dan gaan we weer even terug naar de herten. Want er is natuurlijk een heleboel te doen rond die 2400 damherten die eh, afgeschoten zouden gaan worden. Nou, dat gaat gebeuren, want de meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad... heeft gisteren ingestemd met het afschieten van de damherten. En dan blijven er uiteindelijk nog 600 damherten in het gebied over. En eh, er is een petitie gestart om eh, handtekeningen te verzamelen... En die petitie die werd 17.000 keer ondertekend... en door de dierenbescherming tijdens de raadsvergadering van... 3 eh, september overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Koch. En de motie van de Amsterdamse Partij voor de Dieren... om de massale executie van de dieren te voorkomen... kreeg dus niet genoeg steun. Eh, dat was dat. Dan eh, gaan we verder met het nieuws. Even kijken hoor over de laatste kofferbakmarkt van dit seizoen. Deze is geannuleerd, helaas. De organisator heeft deze nare beslissing moeten nemen... in verband met gezondheidsproblemen. En eh, hij laat eh, ons eh, desgevraagd weten dat hij hoopt dat de fysieke problemen... over een paar maanden weer te boven te zijn. Dus zoals het zich laat aanzien gaan alle geplande kofferbakmarkten... voor het volgende seizoen, seizoen gewoon als vanouds door. Nou, en dan hebben we hierbij het eh, regionale nieuws weer gehad.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 Het blijft droog en er waait een overwegend matige noordoostenwind. De temperatuur zal stijgen naar waarde van omstreeks de 17 graden... en vanavond en de komende nacht is het helder... bij een tot zwak afnemende noordoostenwind. Er is kans op de vorming van nevel en mist... De temperatuur gaat vanavond en vannacht dalen naar waarde tussen de 4 en de 7 graden. Morgen kan het even duren voordat de eventueel gevormde mist weer oplost. Dus houdt u daar rekening mee als u vroeg op pad moet met de auto. Maar als het goed is, komt al vrij snel de zon weer tevoorschijn. Het blijft dan weer droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind. De temperatuur gaat weer stijgen naar 14 tot 17 graden. En als dan de avond en de nacht weer komen, die ons naar zaterdag gaat brengen... is het weer helder en droog. De wind waait meest matig uit het oosten en de temperatuur gaat dan dalen naar een graad of 5. Zaterdag schijnt ook de zon, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige oost- tot noordoostenwind... en de temperatuur zal stijgen naar 17 tot 18 graden. Zondag is het ook prachtig weer met nog altijd zonneschijn, maar er is ook bewolking. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en de temperatuur gaat dan stijgen naar zo'n 18 graden.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 En dat heette eh, ook On the Wild Side. Van Monster Dolly. Ja, ja. Mooi. Goed. Leonard, eh, van nee, eh, hoe heet die man? Lou, Reed. Ja, precies. <laughs> Oké. Lauwe Reed. Dit is ook mooi trouwens. Tim Hardin.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 with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand.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 Prachtig liedje van uh, Leonard Cohen. En wat blijkt nou? Die na naast me gaat ook weer draaien in de volgende uur. Nou, hoor je hem twee keer. Take This Walls, een prachtig nummer. Het staat op dit moment weer een beetje in de, in de belangstelling, dankzij die oh. reclame. Ja, het, zit achter de reclame van eh, Nederlandse Spoorwegen, geloof ik. Daar wordt het gedraaid. Het is zo'n ontzettend mooi liedje. Take This Waltz. Ja. Nou ja, die, die, die gozer die namen komt, die moet het dan ook weer zijn nodig op draaien. Ja, maar hoe, hoe, hoe, bedenk je het, hè? Je hoort eigenlijk haast nooit wat van Leonard En dan nou hoor je ineens drie nummers. Ja, en dan nog twee keer hetzelfde ook. Ja, Het is niet te geloven. Ah. Allemaal niet te geloven is het allemaal met die mannen. Ja, dit, en, eh. Nou, dit is Tracy Omen. geluisterd naar het nummer Shout van Wanda Jackson. En, eh, en Lulu natuurlijk. Tracy Ullman. We draaiden er van de week ook allemaal van. How eh, eh, They Don't Care About Us. Want, ook zo'n mooi liedje. Een videoclip met Paul McCartney erin en zo. Maar dit heet The Breakaway. En het volgende nummer is er een van het nieuwe album natuurlijk van Keith Richards. Die befaamde Rolling Stone die een prachtig eh, nieuw album gemaakt heeft. Cross-Eyed Heart. En daarvan een nummer wat Dolly ook heel mooi vond. Rob the Blind. Someone stole some money. Who it is, it ain't quite clear. Stolen from my honey. She holds my stash around here. The cops, you know, I can't involve them. They'd only interfere. So I hit the usual suspects, but I drew friend of mine. It was a plan to screw me. That's what they had in mind. The cops are kind of involved in. Don't want them coming near. Cause this thing is getting personal picture is now quiet. Eh, er staan heel veel mooie liedjes op. Maar de, dit vind ik wel een van de mooiste hoor. Zo karakteristiek, eh, zo prachtig. En uh, Rob the Blind, hij pakt wel aardig uit in de tekst... naar dingen die uit zijn verleden zijn... die in zijn verleden zijn gebeurd. Onder andere de periode dat men natuurlijk aardig geprobeerd heeft... om hem wegens het gebruik van allerlei spiritualiën... achter de slot en grendel te krijgen. Wat natuurlijk niet gelukt is voor een hele korte periode dan. Aan het eind van de 60 jaren waren ze aardig bezig om... Eh, ja, met name de, de Stones eh, van de weg te krijgen... door uh, ze steeds te pakken wegens zogenaamd drugsgebruik. Ja, nou ja, dat is... zijn er meer die daarvan weten. Zelfs Paul McCartney heeft in Japan nog in de cel gezeten... vanwege marihuana in zijn koffer. Dus nou ja, maar die tijden zijn veranderd. Het is allemaal wat eh, ruimer en wat makkelijker geworden tegenwoordig. Ik heb hier in de studio ook alweer vier joints op. Dus het gaat allemaal helemaal te gek. Een dolly eh, spuitje. en een eh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. ja, ja. ja. Oh, ja, kijk. Je ziet het al, hè? Bart op zijn cd-doosje. Ja, ja, ja, rietje aan zijn neus. Hoppa. Maar hij, hij Heeft hij er weer zin in, hoor. Nee, maar hij, heeft zijn ding vergeten. Wat dan? Wat er oorspronkelijk op gezang heb ik vervangen door waspoeier. <laughs> ik krijg die schaam met zijn neus. maar, uh... <laughs> maar hij ruikt wel lekker. Ja, dat wel. Ja, het was Omo. <laughs> Omo! nou, ehm... Ja. Goed, genoeg onzin weer. We gaan ja, ermee stoppen. We gaan naar huis. En, eh, We houden het voor even voor gezien. Zullen we dat doen? Ja, zo is het. Misschien nog even een kleine mededeling. Want oh. morgen eh, hebben we zoals gewoonlijk Zandvoort draait door. Ja. Dat is normaal gesproken van 5 tot 7. Maar eh, in verband met allerlei omstandigheden is het morgen van 5 tot 6. Ja. Nou, ik kan er ook niks aan doen. Nee, zo is het. Soms, soms is het eenmaal zo. gebeuren die dingen. Ja. Nou, we gaan afscheid nemen. Eh, hartelijk dank voor het luisteren weer. En we hopen dat u er een beetje van genoten hebt. Wij wel om het voor u te maken. Absoluut. Zometeen Matchbox, Matchbox met de, de Naper en... Uh, <laughs> nou ja. Eh, Boulevard Life gaat ook helaas niet door vanwege ziekte. Oh, vervelend oh, allemaal. Oh, oh, oh. Nou, oh, oh. ja. oké. Wel, radio eh, CFM Jong Zandvoort, dat komt wel. En Alternative FM natuurlijk. En natuurlijk vanavond tussen app en vloed met Sharon.